14.000 euro omdat hij met voorkennis heeft gehandeld in aandelen Super de Boer. Hij kocht in 2009 voor bijna een ton aandelen omdat hij wist dat door de strijd om de overname de koers zou stijgen. Hij maakte een winst van 14.000 euro. De AFM had een boete van 2 miljoen euro op kunnen leggen, maar gezien de financiële draagkracht van de man is de boete vastgesteld op 114.000 euro. Het weer, zonnige periode met een temperatuur van 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden.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 Volgens de Japanse regering ligt het officiële dodental nu op 32, maar dat zal nog veel verder oplopen. Het noordoosten van Japan werd vanochtend getroffen door een aardbeving met een kracht van 8,9 op de schaal van Richter. Dat is de zwaarste aardbeving in Japan in ruim 140 jaar. Kort na de aardbeving was er een tsunami. Langs een kuststrook van 2000 kilometer zijn vloedgolven over het land gespoeld. En ontstond een grote modderstroom die met een verwoestende kracht het land introk. De Japanse autoriteiten hebben militairen naar het gebied gestuurd om hulp te verlenen. Er wordt gewaarschuwd voor een tweede en een derde vloedgolf. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de gevolgen daarvan voor eilanden in de Grote Oceaan. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er 50 Nederlanders in het getroffen gebied in Japan. Het is onduidelijk hoe het met hen gaat. De Europese regeringsleiders bespreken vanmiddag in Brussel de situatie in Libië. Het gaat onder meer over extra sancties zoals het bevriezen van banktegoeden van Libische olie- en gasbedrijven. De Franse president Sarkozy erkende gisteren de bestuursraad van opstandelingen als het wettige gezag van Libië. Het is onduidelijk of andere Europese landen dat voorbeeld zullen volgen.